12 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Uitgave van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo... krijgt een oplage van 3 miljoen. Eerst was de oplage verhoogd van 70.000 naar 1 miljoen. Maar volgens de uitgever is de vraag vanwege de aanslag op de redactie... de afgelopen dagen alleen maar toegenomen. Het blad verschijnt woensdag, een week na de aanslag. Charlie Hebdo is dan ook in Nederland verkrijgbaar. De Amerikaanse afwaardiging bij de antiterreurmars in Parijs was te mager, zegt het Witte Huis. De onderminister van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse ambassadeur liepen mee. Dat had beter gemoeten, zegt het Witte Huis nu. Het was volgens een woordvoerder niet eenvoudig de president of vicepresident te sturen vanwege de enorme veiligheidsmaatregelen. In meerdere steden in Duitsland zijn weer tienduizenden mensen de straat op gegaan. In Dresden liepen naar schatting 18.000 mensen mee in een demonstratie van Pegida, de beweging tegen islamisering. In andere steden waren tegendemonstraties. De organisatie van Pegida had opgeroepen een zwarte band te dragen om de aanslagen in Parijs te herdenken, maar weinig betogers deden dat. De patiënt die vandaag in het UMC Utrecht werd opgenomen heeft geen ebola, zegt het RIVM patiënt werd ziek na een bezoek aan een gebied waar ebola heerst... en werd onderzocht in het calamiteitenhospitaal van het UMC. Hockeyster Inge Vermeulen is plotseling overleden. Ze was 30 jaar. De kiepster kwam acht keer uit voor Oranje. De selectie won in 2009 het EK en werd derde in het toernooi van de Champions Trophy. De afgelopen acht jaar speelde Vermeulen voor SCHC. De hockeyclub uit Beeldhoven is enorm verdrietig over haar overlijden, maar respecteert haar keuze. Bondscoaches en aanvoerders hebben Cristiano Ronaldo opnieuw gekozen tot wereldvoetballer van het jaar. Het is de derde gouden bal voor de Portugese aanvaller van Real Madrid.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 Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness like your eyes, you got an old soul. Gideon set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Cause you never caved and you never will. You hope the world will take care of business when Kony the made him famous. But how the world is taking care of business when Kony is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Agamba, whoa. So sad. understand you were waiting as I dove into the waterfall.